Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet komt met extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Onderwijsminister Slop en Van Engelshoven geven geen extra geld... maar willen beter gebruik maken van docenten die minder of niet werken. Ze zitten bijvoorbeeld ziek thuis of zijn uit het onderwijs vertrokken. Ze hopen zo de komende twee jaar duizend leraren weer voor de klas te krijgen. Volgens de ministers is het tekort aan leraren inmiddels goed voelbaar... en hebben scholen de grootste moeite om genoeg mensen voor de klas te krijgen. Een tekort aan gas uit Groningen leidt waarschijnlijk tot grootschalige maatschappelijke onrust en verstoringen van de openbare orde. Zeker als het om langere periodes gaat. Dat concludeert het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Minister Wiebes van Economische Zaken gaf opdracht voor het onderzoek... omdat de gaskraan in Groningen snel kan worden dichtgedraaid... als de aardbevingen in de provincie aanhouden. De 33-jarige Hagenaar, die vastzit voor de vermissing van Simieren... wordt ook verdacht van ontucht met het 14-jarige meisje... heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het huis van de man is doorzocht en daar zijn aanwijzingen gevonden... dat hij seksuele handelingen met haar verrichtte, mogelijk onder dwang. De man werd al beschuldigd van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Simieren was bijna een maand vermist en werd woensdag na een tip gevonden. Het water in de Rijn heeft vandaag een laagte record bereikt. Het peil bij Lobit kwam vanochtend niet hoger dan 6,87 meter boven NAP. Dat is 2 centimeter lager dan het oude record van 7 jaar geleden. Rijkswaterstaat wil nog niet spreken van een officieel record... want daarvoor moet het gemiddelde peil een dag lang onder het oude record duiken. Het weer, vooral in het noorden enkele buien, soms met onweer... maar er is ook zon bij 17 tot 20 graden.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 When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.